Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In 2022 dicht. Volgens persbureau DPA is de zwart-gele coalitie het daar rond middernacht na ruim 12 uur onderhandelen over eens geworden. De meeste reactoren gaan al een jaar eerder in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen blijft zeker één reactor nog een jaar langer open. Eind vorig jaar had de Duitse regering nog besloten de kerncentrales juist langer open te houden. Op dat besluit kwam veel kritiek. Kort na de aardbeving en tsunami in Japan, waarbij de kerncentrale Fukushima zwaar beschadigd raakte, besloot bondskanselier Merkel zeven oude kernreactoren stil te leggen. Het gaat om centrales die voor 1980 zijn gebouwd. Gisteren werd al duidelijk dat die centrales niet meer opengaan. Malta gaat als laatste lid van de Europese Unie echtscheiding mogelijk maken. De conservatieve premier Gonzi heeft dat gezegd na het referendum van gisteren. Daarbij stemde ruim 52% voor het recht op echtscheiding. Het referendum was niet bindend, maar volgens Gonzi zal de wil van de meerderheid worden uitgevoerd. Zelf voerde hij campagne tegen het recht op echtscheiding. Voorstanders zeggen dat de uitslag Malta dichter bij Europa brengt. In Malta is de invloed van de katholieke kerk groot. Driekwart van de bevolking zegt elke zondag naar de mis te gaan. Abortus blijft in de eilandstaat wel verboden. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 142 doden geteld, 40 mensen worden nog vermist. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Overdag wordt het warm van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een aantal buien.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 Betaalbare ziekte bestaat toch helemaal en een vries. Dat kost weer mijn hand vol Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de bril. Ik ben de paus, jij bent de pil. Gewoon met de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. dat soort dingen Jij bent Bertien ah, Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Snor. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Maar met je reclame zitten maken Jij bent Pieter, ik het klavier.